Uur. City Dijkers met het NOS Journaal. Het water van de Maas wordt steeds viezer, waarschuwen Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven. Vorig jaar zijn er meer schadelijke stoffen in het water geloosd. Ook is de rivier droger komen te staan door klimaatverandering. En daardoor worden de schadelijke stoffen minder goed verdund. Vaak is ook niet duidelijk waar de stoffen precies vandaan komen. De drinkwaterbedrijven willen dat de Maas beter beschermd wordt. Zo'n 7 miljoen mensen zijn namelijk afhankelijk van het water voor hun drinkwater. Onder meer in Den Haag, Rotterdam en Limburg komt gereinigd Maaswater uit de kraan. In de Plassen bij Alsmeer is een lichaam gevonden... Hulpdiensten vonden het lichaam gisteravond met een sonarboot... tijdens een zoektocht naar een vermiste zwemmer. De man raakte volgens de regionale omroep NH gistermiddag vermist... tijdens een zwemtocht op de Westeinderplassen. De politie onderzoekt nog of het lichaam inderdaad van de vermiste man is. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizigers af... Naar, om naar het aardbevingsgebied in Marokko te reizen... Het advies geldt specifiek voor berggemeenschappen als Asni, waar bijna alles is verwoest. De situatie daar is nog erg onduidelijk en hulpdiensten moeten hun werk onbelemmerd kunnen doen, zegt het ministerie. Ook kunnen er nog altijd naschokken zijn. Gister, gisterochtend was in het bevingsgebied in Marokko bijvoorbeeld een naschok met een kracht van 4,5. Novak Djokovic heeft zijn 24 e Grand Slam titel veroverd. In de finale van de US Open was de Servier te sterk voor Daniel Medvedev. Voor Djokovic is het een bijzondere overwinning omdat hij vorig jaar niet mee mocht doen. Omdat hij niet gevaccineerd was tegen het coronavirus. Djokovic was al recordhouder met 23 Grand Slams titels sinds hij dit jaar Roland Garros won. De geblesseerde Rafael Nadal volgt met 22 titels en de gestopte Roger Federer heeft er 20. Het weer, het is zo'n graad of 19. Morgen is het opnieuw zonnig, maar door de wind minder warm dan afgelopen dag. Het is zo'n 25 graden aan de kust tot 30 graden in het oosten. Vanaf dinsdag wordt het koeler en dan is er ook kans op regen of onweer.